Want als er nou iemand dat perspectief verdient, dan zijn het de jongeren. Ja, waarom de jongeren meer dan de winkeliers en de horecaondernemers? Nee, die hebben het ook allemaal vreselijk. Alleen jongeren die zijn het meest kwetsbaar eh, zeg maar op weg naar de toekomst. Die hebben nog net iets minder eh, ervaring en levenskracht. Volgens de burgemeester kan iets kleins al veel positief effect hebben. Zoals de initiatieven die rond Oud en Nieuw werden georganiseerd. Kijk naar het programma wat we hebben proberen te draaien onder barre omstandigheden met Oud en Nieuw. Er zijn heel veel nieuwe initiatieven. En dat heeft ook toch een aantal jongeren gewoon heel goed gedaan. We blijven denken. Eerder deed de burgemeester van Amsterdam ook al de oproep dat er voor jongeren snel versoepelingen moeten komen. Gebruik geen koffiebekers met bamboe of mais. Dat is mogelijk schadelijk. Door bamboe of maisvezels aan melamine kunststof toe te voegen... wat vaak gebeurt om servies te maken... ontstaat er een gevaarlijke combinatie. Uiteindelijk kun je daar maagirritatie en maagzweren van krijgen. Vuilniszakken, lege blikjes, dopjes, plastic tasjes en zelfs kussentjes. De natuur ligt vol rotzooi na weekend schaatsen. Boswachters delen op social media foto's van alle rommel die ze tegenkomen. Heb je geen zin om je afval op te ruimen? Blijf dan weg, schrijft een boswachter bij de foto. Studenten en scholieren krijgen al maandenlang online les. Maar wat als je thuis geen goede studieplek hebt? Ik merk dat als ik thuis ben in dezelfde omgeving dat ik sneller in een sleur kom. Ik ga minder snel naar buiten, ik maak geen wandelingen. Deze raak ik wel snel afgeleid. Ja, dan ga ik sneller naar mijn telefoon of dan komt mijn broer bijvoorbeeld binnen. In Arnhem kunnen leerlingen nu toch de deur uit. Er zijn verschillende plekken ingericht waar de leerlingen rustig coronaproof kunnen studeren. Voor deze kinderen is het extra belangrijk dat ze toch die hulp krijgen. In ieder geval waar ze ergens terecht kunnen. Ik zie hier veel meer rust. Ik denk dat hier ook de ruimte is om je helemaal af te zonderen. En die ruimte heb ik thuis echt niet. Ik vind het eh, heel erg fijn dat die mogelijkheden er zijn. En dit zorgt ervoor dat ik geen achterstand ga oplopen. Het weer is aan het dooien, maar vooral op de stoep kan het nog glad zijn. Morgen een graad of 5 in Groningen tot 12 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral in het noordoosten van het land. Eh, nog kans op verraderlijke gladheid door ijzel. Vooral op lokale wegen kan het soms nog spiegelglad zijn. Bij de spoorwegen rijden er op een aantal trajecten, vooral in het westen van het land, minder treinen.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 But hey, I had you. You can make a six-pack on the carpet. Taste like a million wat is die toch lekker, hè? De nieuwe van Blake Shelton. En die heet Minimum Wage. En daar openen we hier de National Radio Show mee. Iedereen van harte welkom. En also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we vandaag voor jullie? We hebben natuurlijk weer een Spotlight album. De National Spiegelplaats. Muziek van de maand. de digitale briefbus, Folk, country, Amerikanen en bluegrass. En daar is het nu tijd voor geworden. Leuke combinatie van eh, twee artiesten die al... Uh, hun voetsporen hebben verdiend in de muziek, maar op dit moment gewoon samen iets leuks hebben opgenomen. Het is een nummer wat eh, eigenlijk een traditionele folksong is en beter bekend staat als Down in the Valley. Artiesten als de Andrew Sisters, Bing Crosby en Patty Page hebben die al een keer opgenomen, maar deze keer hebben eh, Barry Abernethy en Vince Gill het in een nieuw jasje gestoken en het heet Birmingham Jane. Down in the valley, the valley so hang week weer heel veel muziek binnengekregen op info@nationalradio.nl. Dus ja, voor de vaste luisteraars weet je het al, hè? We gaan naar de digitale brievenbus. En we gaan daarvoor naar Noorwegen met de nieuwste single van Ann-Christen Dordal. Dit is Someone Else Is Gonna Get It. ¡Ven! doordal. En die heet Someone Else Is Gonna Get It. Muziek uit Noorwegen. En wil je jouw muziek nou bij ons onder de aandacht brengen... mag dat natuurlijk altijd. Stuur het dan op naar info.nashvilleradio.nl Gaat dit te snel? Kijk dan gewoon even op de website van National Radio. Daar kun je ook alle informatie vinden. We hebben elke maand hebben we een maandartiest. Deze keer is dat Billy Joe Spears. Maar op de website van Nashville Radio staat er weer een poll klaar... waar je kunt stemmen op de maandartiest van maart. Dat was of Tanja Tucker of Ricky Skaggs. En daar gaan we nu muziek van draaien. 1981 scoorde hij met dit nummer. Dat voor het eerst werd opgenomen door Flat and Scruggs. En het was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika. En er zouden vele volgen. Dit is Crying My Heart Out Over You. Of want to say hi, go to more could two people last for? Laying here in love beneath the stars. Now this is where I wanna raise my kids, just the way my mom and daddy did. I was born country, and that's what I'll always be, like the rivers and country, and that's what I'll always be. Like the rivers and the woodlands, wild and free. I got a hundred years of down home running through my blood. I was born country, and this country's what I Ze eindigde al met de titel Born Country. Dat was Alabama uit 1991 alweer. een tijd geleden, al klinkt dat toch niet zo lang geleden... maar toch, het is al aardig wat tijd terug. Americana gaan we nu voor je draaien. Eh, van American Aquarium, jawel. De oprichter van de band, B.G. Barnum, raakte al zes jaar geen druppel meer aan... en vond het tijd worden om daar een nummer over te schrijven. Dit is Six Years, come September. deze keer in de show. En daarvoor gaan we naar 1978. En de maandartiest voor deze keer is Billy Joe Spears. Dit is Lonely Heart Club. Dit is de Nashville Maandartiest. When the letter came this morning, happy teardrops filled my eyes. It had a picture of a smiling face and a ticket tucked inside. It didn't have to write one word, I understood it all. The picture said I love you, and the ticket said come on. Well, the big old wheels are turning as we roll on down the line. Hey there, big conductor, won't you get me there on time? The kudzu vines are winding up the trees beside the road. The grass is getting greener, so we must be getting close. There he stands awaiting as the train pulls to the gate. There's so many things to ask him It's shining gently carry en de Lonely Hearts Club. En in het volgende uur ga je haar zelfs nog twee keer voorbij horen komen. Want zij komt ook nog voorbij in onze Nashville Spiegelplaat. Benieuwd wat het is? Blijf gewoon lekker luisteren hier bij de Nashville Radio Show. Rascal Flats. Ja, ze bestaan helaas niet meer. Maar de muziek is er natuurlijk nog altijd. Dit is Banjo. When I lose my smile. sick uit Nederland.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 We gaan wat volk voor jullie draaien. In 1971 namen zowel de schrijfster van dit nummer Carole King als James Taylor dit nummer op. Voor beide zou het een groot succes worden en beide kregen voor dit nummer ook nog een Grammy.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 Oh, yeah, yeah, you've got a friend. Hoeveel versies zullen er zijn van dit nummer? Dit was in ieder geval de versie uit 1971 van James Taylor en You've Got a Friend. We gaan nog een keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland met de nieuwste single van Louise Parker. Deze uit Essex afkomstige artiest speelde dit nummer tijdens haar live optredens. Maar nu is het ook op de plaat gezet. Dit is Paradise. I can't say I'm not scared as the sun starts to fall. I don't want to close my eyes in case we don't get tomorrow. Hold me closer than close and promise you'll leave my side. Cause you want me van Louise Parker. zangeres uit Engeland. En die nieuwste single heet Paradise hier bij de Nashville Radio Show. Andere nieuwe single is die van Haley Withers en Little Big Town. Dit is Filling My Cup. It ain't the bartender, it ain't the meer stemmige gedoe. Haley Withers en Little Big Town en Filling My Cup. We gaan naar ons Spotlight album en daarvoor gaan we naar vorig jaar... want toen werd het album Southern Symphony van Russell Dickerson uitgebracht. Deze uit Union City, Tennessee afkomstige zanger leverde met dit album zijn tweede album al af. Het is geproduceerd door Dan Huff, die naast produceren ook als gitarist op diverse platen te horen is en voor diverse grote namen geproduceerd heeft. Je gaat dus twee nummers luisteren van dat album en in het tweede uur natuurlijk ook nog twee nummers. Eerst Home Sweet en daarna Love You Like I Used To. Dit is het Nashville Spotlight album. Searching down from a them sun-kissed kids Still drunk on love Went from all-inclusive margaritas in Malibu To praying we could pay rent this month waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album Southern Symphony van Russell Dickerson. En in het tweede uur hoor je ook twee nummers voorbij komen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album? Stuur gewoon even een mail. info@nesforradio.nl is ons e-mailadres. Vermeld in de e-mail even om welke, welk album het uiteraard gaat. Welke artiest dat album heeft uitgebracht. Welke vier nummers je daarvan zou willen horen. En misschien heb je er wel een leuk verhaaltje bij. Dus info@nesforradio.nl is het e-mailadres waar je dat naartoe mag sturen. Nederland gaan we nu weer voor je draaien. Rambling Boots en The Ones That Turn beyond. Yeah, they want. geworden is voor wat klassieke countrymuziek. En daarvoor gaan we naar de jaren 60. Dat doen we met een nummer van Lloyd Estelle Copas, beter bekend als Cowboy Copas. Hij is helaas maar 49 jaar oud geworden, want hij zat in hetzelfde vliegtuig als Patsy Klein en Hawksaw Hawkins, die in 1963 ongelukte bij een vliegtuigongeluk. Maar gelukkig, de muziek blijft er. Dit is Cowboy Copas dus en Country Boy. I'm just a plain old country boy Maar nu eerst het NOS nieuws van 7